Goedenavond, ik ben Hanneke. Dit is het nieuws van de NOS op 3. Het is onrustig in het noorden van Israël, aan de grens met Libanon. Israël heeft volgens Libanese media een aantal steden in het zuiden van Libanon beschoten. Het Israëlische leger zegt dat steden in het noorden zijn geraakt... door een serie raketten van Hezbollah-strijders. Dat is een terreurgroep die banden heeft met Hamas. Over slachtoffers is niets bekendgemaakt. gemaakt. Burgemeesters en wethouders en andere bestuurders kunnen vanaf volgend jaar meer persoonlijke beveiliging krijgen. Dan kun je denken aan extra veiligheid rond het huis met een alarmsysteem of een brievenbus aan de weg. Daar trekt het kabinet 2,5 miljoen euro voor uit. Driekwart van de burgemeesters en wethouders heeft wel eens te maken gehad met agressie. Het is erg warm in Brazilië. Je kunt het je niet voorstellen terwijl de blaadjes hier van de boom vallen. Maar daar worden alle hitterecords verbroken in de lente. De gevoelstemperatuur is op sommige plekken in Brazilië 58 graden. Het is er zo warm dat mensen een eitje kunnen bakken op het asfalt. Volgens deze weerman van de BBC komt er wel goed nieuws aan. For many cities in this part of Brazil, we do have another very hot few days ahead, but as things turn more unsettled over the weekend, those temperatures will start drop. In het weekend wordt het dus wat koeler daar. En deze politicus gaat er vandoor met de klare taalbokaal. En wij spreken er niet alleen over, we hebben ook de alternatieven. Daarom stellen we ook in ons programma nu voor om het minimumloon te verhogen naar 16 euro per uur. Lilian Marijnissen, het gezicht van de SP. De klare taalbokaal gaat ieder jaar, en de naam zegt het al een beetje, naar mensen of bedrijven die lekker duidelijk communiceren in begrijpelijke taal zonder poespas. En de jury vindt dat Marijnissen dat het best heeft gedaan op haar socials, in de Tweede Kamer... en in aanloop naar de Kamerverkiezingen volgende week. Dat vindt ze zelf een eer. Maar ja, ik ben heel blij. Ik ben echt heel blij hiermee. Ja, ik vind dit zo belangrijk. Ik weet alleen wel dat ik er altijd op let. Dat ik eh, mijn best doe, dat ik het belangrijk vind. Eh, dat ik het een kwestie vind van nou ja, mensen serieus nemen. Het past ook wel bij mij, denk ik. Ik heb hem al eens een keer eerder gehad. Hè? Ja, ik heb hem al een keer eerder gehad. Dat is de tweede keer.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 maar wel ergens blijven hangen. Ze komen steeds weer bij ons terug. En meestal in oktober. Meestal in oktober. look got my mind made up. Come on, you can get it, get it, girl. Anytime. Tonight is fine. I got my mind made up. Come on, you can get it, get it, girl. Anytime. Tonight is fine. I got my mind made up. Come on, you can get it, get it, girl. Anytime. Tonight is fine. Het ritme van Zandvoort, op 106.9 ZFM. kill 你是别走。